onderwijs. Op advies van de onderwijsraad laat hij 1 op de 20 leraren als excellent beoordelen. Ze krijgen niet alleen meer salaris, maar ook één dag in de week vrij voor projecten. Zelstra hoopt dat het zo aantrekkelijker wordt om in het onderwijs te gaan werken.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 Cut it short. I'm beginning to think I know. I got half a mind to tell the whole truth. Two sides, black or white, by the same as day or night. From the dark into the light. Just trying to do places far. My two lives, a figure eight, circle up, play it straight, take the stand, insinuate. I don't mean to exaggerate, but I got a half a mind to tell the whole truth. Two hearts harmonize. crystallized. Shouldn't have been no surprise. I got half a mind to tell the whole truth. I got twice the right to tell it all. I got half a mind to tell the whole truth. Blow it up, let the pieces fall. een man uit eh, Amerika die zijn eigen teksten schrijft en eh, al jarenlang bezig is met het maken van eh, Americana music.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 Golven breken op het strand. Grauwe wolken, grijze wolken Jagen richting vasteland. Zand stuift in mijn ogen. Zolen vol met teer. Mijn buik vol spijt en vroeging. Het is over, dat doet zeer. verliefd en dolgelukkig. Niemand geeft zo'n goed gevoel als jij. Het is voorbij. Een glas. Dode vogel in het zand. Liefde reddeloos verdronken. Scherven op het Noordzeestrand. Knarsen tanden stuifzand. De zee gaat wild tekeer. De ongezouten waarheid. Het is over, dat doet zeer. vaak aan de grond, muurvast op het strand. Zware storm uit het noordwesten, deel maar uit die reddingvesten. Van de tot en Helder, Ga er schepen naar de kelder. Hoe vergaat het jou nu zonder mij? Het is voorbij. is toch heel wat tijd bezig geweest met het opnemen hoor. Maart, april, mei en juni en september zelfs nog is hij bezig geweest met het opnemen van deze cd. Tussen Den Oever en New York, zo heet de cd. Prachtige cd geworden met Nederlandse teksten hè? Robert Gray, hij werd wel genoemd de nieuwe jonge hoop in bange dagen in zijn begintijd. Hij is helaas veel te vroeg overleden, want hij had nog zoveel in de pen zitten. Robert Gray, Don't Be Afraid of the Dark. Ergens in de jaren 80, eind jaren 80, begin jaren 90 kan ik me nog goed herinneren... was er een, eh, een stelletje bankovervallers in Amerika. Zij hadden een bankbureau van enkele miljoenen dollars... en eh, toen ze ontkwamen zat de politie achter, ze, achter hun en eh, ze zijn ontsnapt. En weet u hoe? Ze hebben op een gegeven moment de raampjes opengedraaid van de auto... en hebben ze ongeveer een kwart, maar een kwart van de buit gewoon naar buiten gegooid. En alle auto's stopten om het geld op te rapen en de politieagenten konden er niet niet meer doorheen. En ze moesten echt alle zeilen bijzetten om het geld zoveel mogelijk terug te krijgen.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 took her boys along. Zeker dat ze haar zoon een goede opvoeding heeft gegeven. Deze Ma Baker. Kent u dit nog? Dit mierenzoete liedje. Ooit is geschreven door uh, Gloria Estefan. En nu op cd gezet, nou ja, toen op cd gezet door Grant and Foresight.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 Oh, I'd do anything for you. I play your game. You hurt me through and through, but you can have your way. I can pretend each time I see you that I don't care and I don't need you. And though you'll never see me crying.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 I'll give you up if that's what I should do to make you happy. I can pretend. Je. je veux et je viens. Entre tes reins, je vais et je viens, je me Qua zwang zangkwaliteiten, zwangkapiteiten wou ik zeggen. Zangkwaliteiten eh, zou ik bijna zeggen. Niet door, want eh, ja, zo goed wordt het allemaal niet gezongen. Maar het was een grote hit vanwege dat, eh, dat geheig allemaal. En dan vraag ik me wel eens af van, hoe zou dat in die studio geweest zijn? een hele warme sfeer misschien? Rhonda Fleming schreef het samen met Don Schlitz, Gimme Wings. What gifts can I bring you to prove that my love for you is true? I wanna make you mine forever. There's nothing on this earth I would not do. She said anything I wanted, you have given. So now there's only one more thing I need. If you love me, give me wings. Don't be afraid if I fly. give me wings. He walked over to the window, silently stared into space. He said, I just want There's lessons I must learn for myself if you love me. Give me wings. Don't be afraid if I fly. A bird in a cage will forget how to sing. You can trust give me wings. She said, Up above the clouds, you can see forever. And I know you and I can learn to fly together if you love. alive. Bird in a cage will forget how to sing. Trust me. Give me wings if you really love me. Give me wings. Give me wings. Michael Johnson heeft deze uitvoering op zijn cd The Best Of, Give Me Wings. En ik heb het al in vele uitvoeringen gehoord, maar ja, het origineel is toch altijd misschien nog wel het beste. Maar ik zal u binnenkort nog wel eens een paar keer eh, datzelfde nummer laten horen, maar dan van andere artiesten. En dan kunt u natuurlijk ook zelf eh, beslissen wat u het mooiste vindt. Hè? Oeh, dit is oud hè.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 Nothing ventured, nothing gained. So I say. understand how these things are often planned to be. You're romantic, I'm a fool. You're the teacher, I've come to school. Here I sit. say Ik was een paar weken geleden in mijn eh, favoriete platenzaak en dan kwam ik een cd tegen van Treintje Oosterhuis. U weet wel, de cd Ken Je Mij en als u mij kent, dan weet u dat ik fan ben van die Treintje Oosterhuis. En zeker in deze bezetting. Gewoon een gitaar en de stem van die dame. Werkelijk prachtig.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 Ja, ik ben niet gauw jaloers hoor, maar wel jaloers op de, dat selecte gezelschap dat aanwezig mocht zijn bij het opnemen van deze cd. De cd van Treintje Oosterhuis, Ken je mij? En dit is Gordon Lightfoot, ook alweer van een aantal jaren geleden. 2004 kwam deze cd uit, Harmony. She's a shining every Kind of girl who can pick you star in every other man's eye. She's the girl in every man's day. Pretty soon she will make her way into the back door of your mind. Shame. kind of girl who can put you wise. She's a girl that's every other man be. She about it. She's a shine in every moonbeam, kind of girl who can make you lean over backwards, or so they say. She's the girl in every man's game. Pretty soon she will brain. She's a smiling every other man's day. She moves like a raptor. She moves like a snake. came mistake about it. Eh, dat was Gordon Lightfoot door hem eh, zelf geschreven. En eh, in die backing vocals hoort nu ook Raffle Keelan. Een van de mensen van de formatie die achter die Gordon Lightfoot heeft gestaan. Prachtige nummers staan er op deze cd hoor. Maar ja, die zijn ook terug te vinden op de cd van Tony Joe White. Oft times I recall how it was in days gone by. No tears at all, and you better not make me cry. Because you know darn well I may ring your bell. Is there anybody home? Is there anyone in there? Who can tell me where I am? Oft times I recall when there was a no need to lie. So much was said, but we never did say goodbye. Oh, how I long to hear you whisper in my ear. Is there anybody home? Don't you know I'm all alone? Can you tell me where I am? All I can do is love you till the end of all time. time will tell when you're living in yesterday, thinking of things to do, thinking of things to say, thinking of things to find. find a bottom line. Is there anybody home? Is there anyone in there? Who can tell me where I am? Oft times I recall I was thinking of ways to win, ready to risk it all until it wore thin. How I long to hear is everybody home? Don't you know I'm all alone? Can you tell me where I am? All I can do is love you till the end of all time. All I can do is love you till the end of all time. Hand of All Time, eh, dat was weer die eh, Gordon Lightfoot hoor. Want ik startte gewoon de verkeerde cd in. Maar nu weet ik zeker dat ik de goede cd heb gestart. En dan ga ik naar Tony Joe White van de cd One Hot July. Crack the window baby. crack the window, baby. It's hot in this bedroom. maybe a little breeze outside. Bad heart in this bedroom. And you know when I see you sweat, all I can think is. What the hell? She out there on the highway, and it give me chills when I hear her howl. You know her breast they drag the ground. She got way too many babies now. hits us, baby. Got to leave your good warm baby. I hope that you'll be sleeping when I is out of your nice warm bed.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 Maar een militaire optie ligt nog niet op tafel. Wel wordt internationaal nagedacht over een no-fly zone boven Libië, zodat de opstandelingen niet meer uit de lucht kunnen worden aangevallen. De Amerikaanse minister van Defensie Gates zegt dat voor de afkondiging van een vliegverbod eerst de Libische luchtverdediging moet worden uitgeschakeld. Al met al zal het enkele weken duren voor een no-fly zone van kracht is. De Verenigde Arabische Emiraten willen dat de VN-veiligheidsraad zijn verantwoordelijkheid neemt om het Libische volk te beschermen. Het is niet duidelijk of de Emiraten hiermee vragen om militair ingrijpen. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten is op zoek naar meer pleegouders... Elk jaar worden zo'n 25.000 kinderen voor korte of langere tijd uit huis geplaatst. Een pleeggezin is volgens de staatssecretaris het beste alternatief voor deze kinderen. Het probleem is dat ruim 60% van de Nederlanders denkt dat ze niet in aanmerking komen voor pleegzorg. De campagne Ontdek de pleegouder in jezelf moet daar verandering in brengen. De staatssecretaris zegt dat iedereen boven de 21 zich kan aanmelden. Dat kunnen behalve alleenstaanden of 55-plussers ook gezinnen met twee vaders of twee moeders zijn. Louis van Gaal vertrekt in de zomer bij Bayern München.